Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Er is ineens een doorbraak in de formatie. PVV, VVD, NSC en BBB gaan verder praten over een nieuw kabinet. Dat is best opvallend, zegt politiek verslaggever Wilco Boom. Sinds de nieuwe informateur Kim Putters aan de slag is... kreeg hij juist steeds vooral signalen dat er helemaal geen vooruitgang was. Maar gisteren kregen we opeens berichten dat ze willen doorpraten... over de vorming van een extra parlementair kabinet. En niet alleen dat, ze willen er ook alle vier ministers aan gaan leveren. En we hoorden dat ze komende maandag onder leiding van Putters... voor het eerst met z'n vieren aan tafel gaan in de Zwaluweberg in Hilversum. Een eh, deftige villa op een landgoed van Defensie. Er moeten in dat nieuwe kabinet ministers komen van alle vier die partijen. Twintig gemeenten willen er samen voor gaan zorgen dat vrouwen zich veiliger voelen op straat. Ze willen in actie komen tegen straatintimidatie, zoals naroepen, achtervolgen en betasten. De gemeenten gaan met elkaar delen welke dingen het beste werken. In Nijmegen hebben ze bijvoorbeeld goede ervaring met in gesprek gaan van uitgaanspubliek. En balen voor treinreizigers die naar of via Schiphol willen reizen. Eigenlijk zou vandaag daar alles weer rijden na werkzaamheden de afgelopen twee weken. Maar die werkzaamheden die lopen uit. ProRail is vergeten de rails roestvrij te maken en moet dat vandaag nog doen. Er vallen 100 treinen uit. Aan het eind van de middag moet het werk klaar zijn en een hersenschudding oplopen op het voetbalveld. Na een kopduel of botsing kan je zomaar ergere hersenproblemen van krijgen. In sommige landen mogen kinderen daarom niet koppen, maar in ons land wacht de KNVB nog op meer onderzoek. Sommige profclubs doen hun eigen onderzoek, zoals PSV. Daar moeten jeugdspelers allerlei oefeningetjes doen. Ja, het was een soort van test en hoe je zeg maar, het ding kan onthouden en eh, dat soort dingen. Voor als je ooit een hersenschudding krijgt, kunnen ze de testen weer doen en kijken wat het verschil is. Ja, want het is dus een nulmeting. Dan was het probleem met veel eerdere onderzoeken dat er geen hersenonderzoek was geweest bij spelers voor een kopongeluk. En het weer nog de dag begint fris. Daarna is het flink zonnig en warmt het al snel op.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 President Biden heeft in zijn State of the Union uitgehaald naar Donald Trump. Hij viel zijn rivaal onder meer aan op zijn standpunten over de NAVO, abortus en immigratie. Consumenten kiezen in de supermarkt steeds vaker voor aanbiedingen. Vorig jaar gaven ze daar een recordbedrag aan uit, heeft een marktonderzoeker berekend.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 Put your hands in there if you're in the club. Snap your fingers now. Uh, uh, uh, your boy is back. Your bounce is back. Uh, uh, uh, bounce is back. together. So let me in, let give me, in.